Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er woedt een grote brand in de buurt van Schiphol. Bij een autosloperij in Vijfhuizen staan meerdere vrachtwagens in brand. Er komt heel veel rook vrij. Als je op de A9 rijdt, kan het zijn dat je zwarte rookwalmen tegenkomt. En ook de polderbaan van Schiphol is dicht vanwege de brand. Een bijgebouw van de autosloperij is al in vlammen opgegaan. De brandweer probeert nu het hoofdgebouw te redden. De lijst met bedreigde dier- en plantensoorten is langer dan ooit. Meer dan 40.000 soorten worden met uitsterven bedreigd. De organisatie die het bijhoudt maakt zich zorgen. We do not know how many small pieces from the entire ecosystem we can kick out until the whole ecosystem collapses. Steeds meer dieren en planten worden bedreigd door klimaatverandering, door natuur die moet wijken voor landbouwgrond en door onkruidverdelgers. In het Westland, onder Den Haag, zijn twee containers met zwaar vuurwerk ontdekt. 1500 kilo zat erin. Het spul is allemaal vernietigd. Op hetzelfde terrein werd vorige week al 4000 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Toen werden ook twee mensen opgepakt. En meer dan 4000 racefans vertrekken vandaag naar Abu Dhabi om Max Verstappen aan te moedigen zondag. Hij race dan tegen zijn rivaal Lewis Hamilton om de Grand Prix-titel. Deze supporters hebben er zin in. Ik denk dat het gaat halen. Ik denk wel dat het heel spannend wordt, maar we denken dat het eh, een, ja, een unieke, eh, unieke ervaring gaat worden. Iets wat, je, wat jarenlang bijblijft, denk ik. Iets echt iets heel bijzonders. Ik hoop dat hij gaat winnen. <laughs> ja dan droom die uitkomt uh, om er toch gewoon, eh, ja, bij, gewoon bij de beslissing eh, erbij te zijn. De marechaussee heeft nog wel een waarschuwing voor Max Verstappen-fans die naar Abu Dhabi gaan. Check je paspoort. De grenscontrole is heel streng. En als je paspoort nog minder dan een half jaar geldig is, kom je er niet in. Het weer vanavond is het eventjes droog, maar in de nacht komen er nieuwe buien het land binnen en koelt het af naar een graad of 2. Morgen bewolkt en vooral regen in het zuiden, mogelijk ook met natte sneeuw. Het wordt nog maar 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat een korte file op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen de knooppunten Badhoevedorp en Rottepolderplein is de vertraging 10 minuten.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 And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby. keep it on the low Cause my heart can't take it anymore And if you're creeping, please don't let it show Oh baby, I don't wanna know una nana.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 Demissionair minister Slop zegt dat de inzet van het kabinet is om de scholen open te houden. Op dit moment liggen er 18 coronapatiënten uit Nederland op Duitse IC's. Een week geleden waren dat er nog 12. In totaal liggen er 664 patiënten op intensive care afdelingen. Er werden vandaag bijna 20.000 besmettingen gemeld. De vrouw die aan het begin van de Tour de France een massale valpartij veroorzaakte... is veroordeeld tot een boete van 1200 euro. Tijdens de eerste etappe in Bretagne stond ze half op de weg met een groot kartonnen bord.